Wouter met het NWS Journaal. Opnieuw hebben pro-Britse relschoppers zich misdragen in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Een groep jongeren kaapte een bus en stak die in brand. Ook werd de politie bekogeld met stenen. Sinds vorige week is er onrust in Belfast... uit onvrede over de douanegrens die na de brexit is ontstaan... tussen Noord-Ierland en de rest van Groot-Brittannië. Auto's zijn in brand gestoken en tientallen politieagenten raakten gewond. De Britse premier Johnson zegt diep bezorgd te zijn over het geweld. De Gezondheidsraad komt komende dag met een spoedadvies over het AstraZeneca-vaccin. Minister De Jonge had erom gevraagd, na het oordeel van het Europese Geneesmiddelenbureau... dat er een verband is tussen het vaccin en bloedstollingsproblemen. Die worden nu als zeer zeldzame bijwerking in de bijsluiten gezet. Nederland heeft tot en met komende dag alle afspraken afgezegd van mensen onder de 60 die met AstraZeneca gevaccineerd zouden worden. En minister De Jonge moet nu op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepalen hoe het verder gaat. Informateur Cenk Willing doet vanaf komende dag een poging om de mislukte verkenning over de vorming van een nieuw kabinet vlot te trekken. Hij praat met alle fractieleiders van de 17 politieke partijen in de Tweede Kamer. Gisteravond zei Cenk Willink dat een nieuwe coalitie geen dichtgetimmerd regeerakkoord moet sluiten... zodat de Kamer het kabinet goed kan blijven controleren. De Amerikaanse golfer Tiger Woods reed twee keer zo hard als toegestaan... toen hij in februari met zijn auto over de kop sloeg. Volgens de politie in Los Angeles mocht hij 70, maar ging hij 140 km per uur. De 45-jarige Boets raakte zwaar gewond aan zijn benen door het ongeluk. Hij heeft mogelijk ook het gaspedaal ingeduwd in plaats van de rem. Het weer nog. Vannacht wordt het overal droog en wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Want inwaarts kan het een graadje vriezen. Overdag overwegend droog met af en toe zon. De temperatuur loopt op naar 7 tot 9 graden bij een matige westenwind. Dit was het RMS Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. So much to tell you about where I have been.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 shirt. shirt. Jumping Jumping Jumping in in my my my shoes. And mercy me. Oh, things ain't what they used to be. till they put all the lights on, even way past the crack of dawn. In the place, boom the bass. I came to dance, not to chase, even if I like to get it on. I'm shaking, shaking. I need to let it out. On my system and my thinking is a prison. Gotta break on now, breaking, breaking. I need to cut it out.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 Ik ben nergens zonder jou. waar ben jij? Wat een dag, wat een licht. En wat een lach op jouw gezicht. Oh, daar, oh, ben jij. Oh, daar ben jij. Het wordt weer zomer in de zomer. Is de lucht voor altijd waar?